Waterbalgemoed met het NWS-journaal. Apple heeft de laatste drie ruim 78 miljard dollar. De hoge omzet komt doordat er veel meer iPhones zijn verkocht... dan analisten hadden voorspeld, bijna 80 miljoen. Het elektronica-bedrijf heeft geprofiteerd van de lancering van de iPhone 7... vlak voor de kerst. In China deed de telefoon het minder goed. Daar daalde de verkoop met 12 procent. Dit kwartaal verwacht Apple een lagere omzet, onder meer vanwege een sterkere dollar. En daardoor worden Apple-producten buiten de VS duurder. Bij een schietpartij in Amsterdam-Osdorp is een nog onbekende man om het leven gekomen. De politie zegt dat hij op straat is doodgeschoten. Volgens buurtbewoners is er een automatisch wapen gebruikt. De politie is met een helikopter op zoek naar de dader of daders. Rechercheurs doen onderzoek op de plaats van de schietpartij. Een politieman in Limburg is ontslagen omdat hij tijdens werktijd webcamseks had... met een vrouw van wie hij dacht dat ze 17 jaar was. De zaak kwam aan het rollen door misdaadjournalist Peter R. de Vries... die beelden in handen kreeg. De vrouw is meerderjarig, maar ze deed alsof ze 17 was. De korpschef van de politie Limburg zei in RTL Late Night dat de agent zich schandelijk heeft gedragen. De voetbaltransfermarkt is vannacht gesloten. Op de laatste dag van de winterse transferperiode is duidelijk geworden dat Tim Krul Ajax verruilt voor AZ. De doelman kwam in Amsterdam niet aan spelen toe. Verder is FC Groningen verdediger Hans Hatenboer kwijtgeraakt aan Atalanta Bergamo, de nummer 6 in Italië. En eerder op de dag verkocht Ajax spits Anwar El Ghazi aan het Franse Lille. Zijn opvolger is David Neres, een Braziliaanse jeugdinternational. Het weer nog, vannacht is het grotendeels bewolkt, al kan het soms even opklaren. De temperatuur daalt tot rond het vriespunt. In het noordoosten is in de ochtend de zon misschien nog even te zien. Verder is het bewolkt en gaat het vanuit het zuidwesten licht regenen. Het wordt zo'n 7 graden. Donderdag en vrijdag is het nog zachter. Dit was het.